7 uur. Mariette Krol met het NOS Zaalt. Eind 2016 stond iets meer dan 7% van de winkelpanden leeg. De daling komt doordat veel panden een andere bestemming krijgen. Ze worden omgebouwd tot huizen of horeca. In veel steden wordt het shop-in-shop -shop concept steeds populairder. Meerdere winkeliers die samen één pand delen en de hoge huurprijs opbrengen. Rijkswaterstaat heeft vannacht de Hollandse IJsselkering gesloten vanwege de storm. De schuiven van de kering bij Krimpen aan de IJssel gaan rond deze tijd weer open... maar ook voor morgen staat weer een tijdelijke sluiting gepland. Twee opeenvolgende stormen in combinatie met springtij op de Noordzee... veroorzaken verhoogde waterstanden langs de hele kust. Ook België neemt maatregelen. Minister Bussemaker heeft een oproep gedaan om pesten op scholen aan de kaak te stellen... Ze riep gisteravond op tv leerlingen en leraren op om niet weg te kijken bij pesterijen. Bespreek het of als je dat niet kunt, zoek hulp, zei ze naar aanleiding van de zelfmoord zondag van een 15-jarige scholier in Heerlen. Vermoedelijk werd hij ernstig gepest. De onderwijsinspectie gaat onderzoek doen naar de omstandigheden van zijn zelfmoord. Ook een Nederlands bedrijf wordt genoemd in het inlichtingenrapport over de banden van Donald Trump met Rusland. Het bedrijf Webzilla zou de Russische geheime diensten hebben geholpen... bij het hacken van de Amerikaanse Democratische Partij. De Volkskrant had het rapport al eerder in handen en deed onderzoek naar Webzilla... maar bewijs is niet gevonden, zegt de krant. Een Amerikaanse en Britse krant hebben de identiteit onthuld van de man... die verantwoordelijk zou zijn voor het inlichtingenrapport over Trump. Het is een 52-jarige Brit die 20 jaar heeft gewerkt voor MI6... de buitenlandse inlichtingendienst van Groot-Brittannië... Hij werkte onder meer in Moskou. De Brit zou inmiddels zijn ondergedoken. Het weer bewolkt, in de loop van de dag op steeds meer plaatsen regen. Het wordt maximaal 6 graden. Vanavond vooral in het binnenland flink wat sneeuw. Dit was het NOS Journal. verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad loopt het vooral vast op de A27 van Almere naar Utrecht. Tussen Eemnes en Beeldhoven staat 10 kilometer file door een eh, pechgeval. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging is drie kwartier. De bestuurder van die kapotte auto probeerde de snelweg over te steken. En eh, daardoor is er op de A27 richting Almere een ongeluk gebeurd. Tussen Utrecht Veemarkt en Hilversum staat 6 kilometer file. Ook hier is de rechte rijstrook dicht.